en op verschillende plekken zijn overstromingen. In Tessel is de hele haven ondergelopen. Op andere plekken worden de dijken goed in de gaten gehouden... zoals langs de Eems in het noorden van het land, ziet verslaggever Onno Beukers. Nou, het waait flink. Ik, ik leun echt op Pia, want ik sta bovenop een dijk. Eh, ik hou nu mijn microfoon even in de wind in Pia. Nou, die waait dus nog wel. In Groningen wordt deze ochtend de hoogste waterstand verwacht. 4,70 meter boven NAP. De man die gisteren op een universiteit in Praag 14 mensen doodschoot... was geen bekende van de politie. De oud-student had een wapenvergunning... en de politie was er kort geleden achtergekomen... dat hij een einde aan zijn leven wilde maken... maar wist niks van zijn andere plannen. De man wordt ook verdacht van het doodschieten van zijn vader... en nog een man en een baby. Fast and Furious acteur Vin Diesel wordt door een oud-assistente beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. Dat schrijft een Amerikaans tijdschrift. Hij zou in 2010 hebben geprobeerd de vrouw aan te randen in zijn hotelkamer tijdens filmopnames in Atlanta. Een paar uur later zou de vrouw zijn ontslagen. Vin Diesel zegt dat hij onschuldig is. En 2 miljard koffiecupjes gaan er jaarlijks doorheen in ons land. Maar een kwart daarvan wordt gerecycled. Dat moet veel beter, vinden ze in Brussel. Want die plastic en aluminium cupjes zijn slecht voor het milieu. De grootste koffiecupproducenten doen daarom een proef met scheiden van afval. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging kijken bij die proef. Wat eh, moeten consumenten dan eh, nu doen die met zo'n proef meedoen? Zij kunnen eigenlijk de capsules gewoon bij het restenval gooien. Vervolgens zorgen nascheiders ervoor dat met eh, innovatieve technologieën de koffiecapsules worden uitgesorteerd en vervolgens worden ze gerecycled. Want helemaal afstappen van aluminium vinden de producenten niet handig. Aluminium is een grondstof die goed recyclebaar is en de koffie blijft daar ook lang houdbaar in. Inmiddels zijn er ook cups die van volledig plantaardig materiaal gemaakt zijn. Die breken dus uit zichzelf af.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 Only you I'm calling. Baby, I'm calling. Only you I'm calling. Baby, I'm calling. Only you I'm calling. i you I'm calling. Every other guy, they lie, you know. I blow the man you See everything don't go, you know.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 In Ouderschild op Texel is bijna het hele havengebied ondergelopen. Sommige restaurants zijn alleen nog per boot bereikbaar. De VN-veiligheidsraad is dicht bij een compromis over een resolutie... die oproept tot meer humanitaire hulp aan de Gazastrook. Na aanpassingen in de tekst dreigden de Verenigde Staten niet langer met een veto. En op het ministerie van VWS in Den Haag wordt gepest en geïntimideerd. Vakbond FNV spreekt van alarmerende klachten en heeft de arbeidsinspectie gewaarschuwd. Het weer, veel bewolking, zo nu en dan buien, een vrij krachtige tot harde westenwind... en het wordt 7 tot 10 graden.